En dat is te laat, zegt de Utrechtse wethouder. Wij willen nu mensen helpen. Nu kloppen de mensen bij ons eh, aan en ook bij allerlei organisaties in de stad. Dus daarom zeggen wij van we kunnen daar niet op eh, wachten. Laten we mensen nu helpen om te voorkomen dat ze in grotere problemen komen. Ook studenten kunnen voor de energietoeslag in aanmerking komen als ze zelf hun energie betalen. Nord Stream 1 kan waarschijnlijk niet meer gerepareerd worden. Door die pijpleiding stroomt normaal gesproken gas van Rusland naar Duitsland. En er zitten nu gaten in door explosies. En die zijn niet makkelijk te fixen, zegt correspondent Charlotte Waiers. Het drukverlies in die pijpleidingen was zo snel. Dat wijst erop dat er ja, grote gaten zijn. En dat betekent dan ook weer als het gat groot is... dat er veel zout eh, zeewater in kan komen. En dat die leidingen dus gaan eh, roesten. Tenzij dat snel eh, gedicht kan worden, die gaten. Maar ja, daar wijst vooralsnog weinig op. Minister van Klimaat, Rob Jette, denkt niet dat de energievoorziening in ons land in gevaar komt. Wie er verantwoordelijk is voor de lekkages is nog niet duidelijk. En het internationale Space Station kan vanaf vandaag een indrukwekkende nieuwe baas op hun zetten. Het is de Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti. Die is nu de commandant. En daarmee is ze de eerste Europese vrouw die de leiding heeft over het internationale ruimtestation vindt ze zelf een enorme eer. As an ESA astronaut, European Space Agency astronaut, it's, uh, it's obviously an honor and a privilege to represent uh, Europe in, in space on, on the ISS. And of course, as an Italian astronaut, it's, uh, it's an especially an, an honor to uh, represent Italy. Het cv van de astronaut was ook al voor die promotie best indrukwekkend. Ze is ingenieur, straaljagerpiloot en zat lange tijd het record voor de langste ruimtevlucht van een vrouw.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 in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest keep walking around. If I pretend that nothing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 Vários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 story of This is gonna take a long time And I wonder what's mine Can't take no more Wonder if you understand It's just the touch of your hand Behind a closed door d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.

Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste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 De publieke omroepen KRO en CRV, Max en WNL willen niet meer meedoen aan het overleg binnen de NPO... als Ongehoord Nederland daar ook aan deelneemt. Ze vinden dat de omroep geen journalistiek bedrijft. Formule 1-coureur Alexander Albon is hersteld van zijn blinde darmontsteking. Hij rijdt dit weekend weer mee in de Grand Prix van Singapore. Het weer, afwisselend wolken, zon en buien bij 14 graden. Vanavond droog, maar kans op mist. ZFM.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 with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Baby. Could call me your baby girl. Baby. tonight. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. 流。 ik wil contact. Geen afstand, ik wil dichtbij, kijken of dan Ik wil contact Kom erbij We drinken op het einde Van de toekomst en op het begin